Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. Criminelen hebben valse bankbiljetten ontwikkeld... die door betaalmachines niet als vals worden herkend. Daardoor kunnen ze de biljetten inwisselen voor echt geld. Eén Vandaag meldt dat op basis van een deskundige van Europol. Die zegt dat de criminelen zich minder richten op de visuele aspecten... zoals de kleur of het hologram... maar des te meer op specifieke kenmerken waar een machine op let... De Nederlandse bank herkent het probleem niet. Wel liet DNB weten dat in Nederland weer vaker valse eurobiljetten worden ontdekt. Vooral briefjes van 20 en 50. Coalitiepartij PvdA is tegen de wens van het kabinet... om de komende jaren meer gas te winnen uit de Noordzee. PvdA-kamerlid Vos zegt dat zijn fractie juist van de fossiele brandstoffen af wil... omdat ze duur zijn en slecht voor het ecosysteem. Vos reageert daarmee op de aankondiging van minister Kamp van vanmorgen... Die wil onderzoeken hoe hij gasbedrijven als de NAM zover kan krijgen dat ze komende jaren actiever zijn op de Noordzee. Oeigoerse asielzoekers worden voorlopig niet teruggestuurd naar China. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij een uitzetstop van een jaar heeft ingesteld. De overwegend islamitische Oeigoeren zijn een minderheid in China. Peking ziet hen als terroristen omdat ze onafhankelijkheid willen. De Raad van State oordeelde eerder dit jaar dat het maar de vraag is of de Oeigoeren veilig kunnen terugkeren. Dijkhoff gaat de komende tijd zoveel mogelijk informatie over de risico's inwinnen. De politie Amsterdam zoekt een man die een bejaarde vrouw heeft beroofd en verkracht. De vrouw van 75 werd twee weken geleden aangevallen toen ze haar honden uitliet. Ze raakte gewond aan haar hoofd en rug. Omdat de dader nog niet is gevonden, wordt de hulp van het publiek ingeroepen. Het weer, af en toe zon, het is 20 tot 26 graden. Morgen geregeld zon en nog iets warmer, maximaal 30 graden. Wel is er later op de dag kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat tussen Breukelen en Vinkenveen 3 kilometer file door een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht. A10 de ring van Amsterdam bij knooppunt de 3 kilometer. Op de A13 de Haag Rotterdam tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein 9 kilometer door een spoedreparatie. Daar zijn er twee rijstroken dicht. A15 Gorkum Nijmegen tussen Tiel en Ochten 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen.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 Ja, super. Dat is mooi. Ehm, nou goed, waar gaan we het allemaal over hebben vandaag? Ik ga even mijn lijstje erbij pakken. Om kwart over eh, vier hebben we de eh, top 5 games. Dan ehm, om half vijf de top 5 films in de bioscoop. Dat wordt gepresenteerd door Nigel. Ja. Om kwart voor de vijf het dier van de week met de naam Coast. Dan hebben we een kleine pauze om uh, eh, 5 uur. Dan komt het nieuws erin. Dan om kwart over vijf de evenementen op het circuit van Zandvoort. Die presenteert Nigel ook. Ja. Om eh, half zes evenementen in Zandvoort voor de jeugd. En om kwart voor zes gaan we even lachen, want dan komen de typische meeste dingen weer. Maar we gaan eerst beginnen met de lekkere muziek. Hier is Magic met Root. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to your blessing till the day I die. Tough luck, my friend.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 Daar kijk ik me echt aan van... Ehm, maar jij speelt het niet op de Xbox zeker? Nee, nee. Op de, waar speel je het op? Op de computer. Dat dacht ik al. nee, ik speel het op de Xbox. Ja, dat heb ik inderdaad gezien. Goed, dan gaan we naar nummer 4. Eh, daar staat Super Smash. Bros. Voor de Wii U. Wat vind jij eigenlijk van de Wii U? Uh, eigenlijk vind ik het een beetje een miskoop. Ik vind het een heel raar ding. <laughs> Ja, is het ook. Je krijgt zo'n heel soort iPad krijg je op je schoot. Ja, ze zeggen dat het makkelijke game is. Ja, ik geloof er zelf niks van, maar oké. Ik ook niet. Goed, dan gaan we verder naar nummer 3. daar, daar staat uh, Forza Horizon 2 voor de Xbox One. Op nummer 2 staat Drive Club voor de PlayStation 4. En dan FIFA 16, ja, daar verheug ik me weer een hele, heel op. Kan ik nog begrijpen. <laughs> en ehm, die komt uit op 22 eh, september. Nog even wachten. Oh. Maar die ehm, komt uit voor de PlayStation 4, Xbox 360 en Xbox One. Dus eh, dat wordt wachten, wachten. gaan weer verder met de muziek.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 Bob the loud, another rocket shot. Bob the loud, another rocket shot. Shot, shot, shot. shades. Look upon your greatness as you'll send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send the call out, send. to throw my Inside Out, alle leeftijd. Op 4 Magic Mike XL, XXL's. 12 jaar en ouder. Op 3 Ant-Man, 12 jaar en ouder. Op 2 Paper Downs, 12 jaar en ouder. En op 1 Minions, 6 jaar en ouder. En hoe vond je dat? Ja, ik vond het wel leuk om te doen. Ja? Ja. Ben je er straks weer klaar voor? Ja. Mooi zo. <laughs> know you're gone, I know you're gone, but I don't feel what I know.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 Thanks. the tiger. Every other night we spent together. And all I wanna do is give her pleasure, yeah. kwart voor vijf. Dat betekent dat het tijd is voor het dier van de week. En het gaat over Ghost. Ghost kan het prima vinden met de andere honden. Hij gaat achter katten aan, maar is, gewend aan, maar is gewend aan kinderen en is er ook heel lief mee. Ook al is hij redelijk groot, je hoeft je nergens bang voor te zijn. Het is een los en een vriendelijke een aanhankelijke jongen van 6 jaar. Hij trekt nogal wat aan de lijn, maar luistert prima als hij los is. Hij houdt ervan om lekker gek te doen en speelt graag met een bal. Ook zwemt hij wel eens, maar als het te diep wordt is hij natuurlijk, net als andere honden, heel snel klaar.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 Weet ik niet. <laughs> maar daarentegen, ik heb wel weer leuk nieuws. Want ik ga namelijk vanaf 3 september ga ik op elke donderdag tussen, tussen wat was het ook weer, tussen 6 en 8, dat was het, vanaf 3 september dus tussen 6 en 8 elke week, um, komt het programma terug. Dus dat veel leuker, dan kan je me elke week horen. <laughs> ja toch? Ja, dat lijkt me ook veel leuker. Ja toch? Beter, beter. Heel vaker op de radio. Haha. Ja. <laughs> Goed, we gaan weer verder met de muziek.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 Ja, wie hoi. Nou, zeg maar, van wie? Mi Mario natuurlijk. <laughs> Oké, wat, uh, wat heb je aangevraagd? Nou, Lil Wayne, God Bless America. En dat is een soort rap, hè, zei je? Ja, ja. Wat vind je daar nou lekker aan? Ah, sommige dingen, ja. Hij rapt over zijn eigen leven en ja, dat vind ik gewoon hartstikke cool. Ja, precies. Dus. Nou, hier komt die klein stukje. Jo. Uh, my mind's filled with feels. The ashes fall, the wine spills. The world stops, drops and rolls. It's judgment day or I drill. Yeah, I pour out my heart, have a drink. They say the drunk never lie, they ain't never lying. Yeah, my country tis a thee, sweet land of kill them all and let 'em die.